Velden met het NOS-journaal. De rechtszaken tegen twee hoge Amerikaanse functionarissen... die het opnamen tegen president Trump zijn van de baan. Een rechter seponeerde zowel de zaak tegen oud-FBI-directeur James Comey... als Letitia James, omdat de aanklager onrechtmatig door Trump was benoemd. De aanklachten werden gezien als pogingen van Trump om af te rekenen met zijn vijanden. Zo was Comey al jaren kritisch op de president... en was James de aanklager die Trump succesvol vervolgde voor fraude. Het Witte Huis is het niet eens met de beslissing van de rechter... en zegt dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. D66-leider Rob Jetten heeft de Torbekkenprijs voor politieke welsprekendheid gewonnen. De jury verkoos hem boven Ingrid Conradi van JA21 en SP-leider Jimmy Dijk. Volgens de jury communiceert Jette overtuigend en toegankelijk... zowel tijdens Kamerdebatten als in verkiezingscampagnes. De Torbekkenprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een politicus. Eerdere winnaars waren onder andere Mark Rutte, Femke Halsema en Erik van den Burg. Jan van Zanen mag nog eens zes jaar burgemeester van Den Haag blijven. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Zijn huidige termijn loopt tot 1 juni volgend jaar. De 64-jarige van Zanen wordt nu voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Vaak is dat een formaliteit. Een ambtenaar van een gemeente in het zuiden van Duitsland... heeft mogelijk een miljoen euro aan muntgeld gestolen uit parkeermeters. De man was volgens Duitse media aangesteld om de meters te legen en het geld te storten. Hij wordt nu vervolgd voor ruim 700 diefstallen. Zijn vrouw wordt beschuldigd van medeplichtigheid... omdat het geld op een rekening werd gestort waar zij ook bij kon. De zaak kwam aan het rollen toen een bank aangifte deed van witwassen. Het weer in het zuiden regen. Op andere plekken zijn er opklaringen. De ochtend begint met dichte mist.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 Thank you. you've got planned. Carry your cup in your hand. Look around, the leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around. van Zandvoort. Dit is ZFM. Van het vallen van de avond. Tot het einde van de nacht. Heb je weer eens te ver gezocht. Terwijl het voor je voeten het vergebracht. Dus als het even tegen zit, bedenk dan wie het laatste sterk verlangen Over een kleine stille wens Zolang je durft te dromen, kom and everyone sings about the price tag.